Nederland kan daar volgens hem van profiteren. Morgen komt het vertrek van het EU-agentschap voor medicijnen uit Londen aan de orde. Amsterdam wil dat agentschap graag binnenhalen. Oud-presentator Frits Bom is overleden. Bom begon zijn tv-carrière als verslaggever bij het NOS-journaal... maar werd eind jaren 70 vooral bekend als presentator van de consumentenprogramma's... De Ombudsman en De Consumentenman voor de VARA... en later De Vakantieman voor RTL 4. Frits Bom overleed na een kort ziekbed. Hij is 73 jaar geworden. Voor het eerst heeft Nederland asiel verleend aan Turken die aanhanger zouden zijn van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen. Volgens de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen zijn het acht mensen voor wie in Turkije vervolging dreigt. Justitie wil alleen bevestigen dat er aanvragen zijn toegewezen. Turkije houdt Gulen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Bij aanslagen in vijf Afghaanse provincies zijn zeker 64 doden gevallen. Doelwit waren militairen en politiemensen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban. De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke provincie Kandahar bij een militaire basis. In de Italiaanse stad Florence is een Spaanse toerist overleden... toen een deel van het plafond van een basiliek instortte. Brandweerlieden waren snel te plaatsen, maar voor de man van 52 kwam hulp te laat. De gotische Santa Croce Basiliek blijft tot, blijft tot zeker morgen dicht. Een man die op de pont bij Amsterdam Centraal twee mensen in elkaar had geslagen... is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook moet hij 8000 euro schadevergoeding betalen. Samen met twee anderen reed de daders hun slachtoffers aan en mishandelden hen... De dader, een man van 24, werd ook veroordeeld voor geweld tegen twee Britse toeristen. Het weer droog en periode met zon. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt er wat regen. Ook morgen regen en veel wind. Smiddags wordt het wat droger bij een graad of 15. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 14 kilometer, vertraging ruim 20 minuten. Na 12 van Arnhem naar Den Haag bij Knoop het Oude Rijn 10 kilometer, ook, ook daar ben je ruim 20 minuten langer onderweg. De A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette rijdt het langzaam over 23 kilometer, kost je bijna drie kwartier. De A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken 12 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging ruim 20 minuten.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 tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. buena. tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Bala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena.